Uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. De overheid heeft Tata Steel geholpen om van staalslakken af te komen. Dat is een grijs, steenachtig spul dat overlijft bij het maken van staal. Het is gebruikt bij de aanleg van allerlei wegen en paden. Terwijl er in staalslakken zware metalen zitten die slecht zijn voor de bodem. Het ministerie wist daarvan, maar gaf toch opdracht om de vervuilde stof te gebruiken. De controleur van de overheid is daar erg kritisch op. In Nederland eh, hebben de kabinetten gesteld, wij gaan voor circulariteit. Dus als er ergens een restant is, zoals bijvoorbeeld bij de staalproductie. Dat is eigenlijk afval natuurlijk, eh, de buiken. Maar op het moment dat die vrij toepasbare staalslakken leiden tot schade aan datzelfde milieu wat je wil beschermen, dan gaat er toch iets mis. Bij verkeerd gebruik van die staalslakken kunnen mensen bloedneuzen krijgen of geïrriteerde ogen. De staatssecretaris houdt vol dat de stof veilig gebruikt kan worden. Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het omvallen van een geluidsinstallatie... tijdens de bevrijdingsoptocht in Winterswijk afgelopen maart. Er raakten drie mensen gewond. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat iemand bewust onvoorzichtig is geweest. Chris Brown blijft voorlopig vastzitten in Engeland, heeft de rechter bepaald. De zanger werd vannacht opgepakt voor een zware mishandeling twee jaar geleden in een nachtclub in Londen. En in Amsterdam wordt nog steeds, nog steeds brand op een vrachtschip vol met schroot. Daardoor trekt de rook over grote delen van de stad. Blussen gaat nog wel even duren. Verslaggever Edwin van den Berg in Amsterdam. hoe zit dat? Dat heeft eh, enerzijds te maken met de enorme hoeveelheid schroot in het schip. Het was gistermiddag volgeladen en klaar voor vertrek. En anderzijds met de enorme dichtheid ervan. En dat heeft tot gevolg dat zeker in de eerste uren van de brand... eigenlijk het meeste bluswater door de enorme hitte van de brand al was verdampt... voor het water onderin het schip de brandhaard kon bereiken. En dat betekent dat eigenlijk nog steeds nu twee grote kranen vanaf de kade... het schroot in een ander deel van het schip dat nog geen vlam heeft gevat er weer uithalen. Het weer dan af en toe zon, en 15 tot 20 graden momenteel. In het westen en noorden wat meer wolken daarbij. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graadje of 6. Morgen dan, net als vandaag, af en toe zon en 15 tot 20 graden.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 She talking about why the f my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.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 Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, say you love me, but you never Mm -hmm. drama. girl is claiming she's going out with you.